9 uur. Juri Stubenitski met het NOS-journaal. In Azië raast orkaan Mangkut op dichtbevolkte kustgebieden van de Filipijnen af. Het is een orkaan van de zwaarste categorie met windstoten van 250 km per uur. Veel mensen worden geëvacueerd en het lucht- en scheepvaartverkeer ligt stil. Er wordt gewaarschuwd voor overstromingen en aardverschuivingen door de zware regenval. Ondertussen beweegt orkaan Florence zich langzaam naar de oostkust van de VS. Deze storm is inmiddels afgezwakt tot een orkaan van de laagste categorie. Verwacht wordt dat in de staten North en South Carolina en Virginia... de komende dagen wel veel regen valt, 50 centimeter tot een meter... De overheid wachtte te lang met het kopen van vaccins tegen meningokokken, meldt de Volkskrant. Twee jaar geleden waarschuwde een medicijnfabrikant het gezondheidsinstituut RIVM voor een stijging van het aantal besmettingen. Pas een jaar later besloot het Rijk vaccins aan te schaffen. Deze week begon het RIVM met een vaccinatiecampagne. Volgens de medicijnfabrikant was er nu geen tekort aan vaccins geweest als de overheid eerder een beslissing had genomen. In de Amerikaanse staat Massachusetts zijn tientallen huizen in brand gevlogen door een gaslek. In drie steden waren explosies en ontstond brand. Inmiddels zijn de branden geblust. Er vielen een dode en twaalf gewonden. Mogelijk ontstond het gaslek door werkzaamheden aan het netwerk. Archeologen hebben in Israël de oudste brouwerij ter wereld ontdekt. In een grot bij Haifa werd 13.000 jaar geleden al alcohol gemaakt, zeggen Israëlische en Amerikaanse wetenschappers. Ze ontdekten in de wanden van de grot een soort vijzels waarin granen werden opgeslagen, gemalen en gefermenteerd. Vervolgens werd er een bierachtige drank van gemaakt. Dan het weer nog. Straks wisselen zon en stapelwolken elkaar af. Aan zee kan een enkele bui vallen.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 En het tweede uur staat van alles op de rol. Ik zie onder andere namen staan van Brian Melvin... Bos Keks, Bria Skonberg, Sony Chris... Crady Tate, Big Bad Voodoo Daddy... Sally Knight, Nathan Davis, nou van alles. te veel om op te noemen. We gaan gewoon verder met het draaien van oud en nieuw dat is natuurlijk een kenmerk van dit programma. We draaien mainstream jazz, maar vooral oud en af en toe nieuw. En dan komen we ook terecht bij Brian Melvin op de drums... Jaco Pastorius op de bas en John Davis op de piano. Moon and Sand eh, van de cd Standard Zone 1986. Brian Melvin. Brian Melvin trio met uh, eh, Jaco Pastorius en eh, John Davis op piano. Moon and Sand heet het nummer en het eh, kwam van de cd Standard Zone, cd uit 1986. dan kom ik bij de volgende nummerlijstje die ik heb klaarstaan. De rode draad door deze uitzending is toch een beetje de blues, zie ik. Als ik nu terugkijk naar de speellijst. En een meneer die al heel veel blues cd's gemaakt heeft... die heeft er onlangs ook weer een uitgebracht, 2018, Bos Skeks. I've just got to forget you. Mooie CD, één nummer. I've just got to forget you. That's one thing I've got to do. But just got to leave. Get you off of my mind. Whoa, one day you'll be just a fading memory. It's just a memory. just got to believe you, darling. I've just got to put you down. Whoa. I know you're no good for me, darling. I've just got to, I've just got to put you Bos blijf maar doorgaan. Mooie cd weer, Out of the Blues, 2018. Eh, dit is een oude meneer en dit is een jonge dame. Bria Skonberg, eh, Amerikaanse. Eh, verschillende cd's al uitgebracht. Begon als een trompetiste die af en toe ook nog wat zong. En nu zingt ze toch ook meer op de nieuwere cd's. mooi nummer, heel mooi nummer. Iedereen kent het in de uitvoering van Björk. En het heet It's Oh So Quiet... En ik vind het een prachtige uitvoering. Gezongen door en op trompet gespeeld door Bria Skonberg. Talent, ja, ik doet me ook een beetje denken aan Diana Krall. Ik zou bijna zeggen de nieuwe Diana Krall. Bria Skonberg, It's Oh So Quiet. oh so quiet. It's all so still. cry, you cross your heart and hope to die till it's over. and I got hit. There's no mistaking this <laughs> is it! Till it's over. So Quiet. Mooie uitvoering. Maakt mooie cd's. Eh, wat niet zo is, is Sonny Chris. En van Sonny Chris draai ik... Eens even kijken wat ik heb uitgezocht. Sonny Chris, I'll Catch the Sun. Van een cd die heet... Eh, eens even kijken hoe de cd heet. Rocking in Rhythm. Uh, alt-saxofonist, 1968. Komt-ie. Sonny Chris. I Catch the Sun. Nou, dat gaan we meemaken. Sony Chris. Mooie muziek. Ik ga iets eh, eh, laten horen van een drummer die, eh, ja, ja, ik denk in de buurt komt van 700 platen waar hij op speelt. En toch is hij niet zo heel bekend. Zijn naam is Grady Tate. Hij zong al op zijn vierde en maakte veel indruk tijdens dat optreden van hem toen hij zo jong was. Maar toen hij de baard in zijn keel kreeg, eh, gaf hij het zingen op. En eh, ging hij zich richten op drums. En hierop eh, heeft hij zichzelf leren spelen. Een echte autodidact. Maar na zijn diensttijd ging hij ook weer zingen. in de vijftiger jaren studeerde hij aan het North Carolina Central University. Studeerde Britse literatuur en psychologie. En werd docent in Engels en spraakles in Washington. Maar werd weer door de muziek getrokken. Want deed ook nog een muziekopleiding aan de American Academy of Dramatic Arts in New York. En werd drummer bij Quincy Jones. En hij heeft met ontzettend veel jazzfiguren samengespeeld. Eh, eh, als drummer, maar hij heeft ook als zanger dingen gedaan. En van als zanger laat ik hem horen. Day by day, I'm falling more in love with zanger Grady Tate van de cd TNT, in cd 1991. Zeer de moeite waard. Trouwens, als je wil reageren op het programma... Eh, als je het mooi vindt of vindt dat de muziekkeuze niet goed is... Eh, schrijf dan gerust een, mailtje aan o.beuving.cfmzandvoort.nl Ook trouwens, we, hebben, we zouden best versterking van ons presentatorenteam kunnen gebruiken... Dus als je hebt met jazz en je vindt het leuk om te presenteren... Iedere, nou, je hoeft niet iedere zondag, maar één keer in de zoveel tijd... op zondag ben je dan aan de beurt. Als je daar belangstelling voor hebt, nou, ik schrijf het even op en mail het aan mij. o.beuving.cfmzandvoort.nl eh, uh, eh, Dat was dat. Dan gaan we verder naar een, uh, een Big Bad Voodoo Daddy... Heeft een cd gemaakt, Louis, Louis, Louis. Grammy genomineerd. En dat refereert aan Louis Armstrong, Louis Jordan en Louis Prima. En ik ga één nummertje draaien. En dat is een favoriet nummer voor mij in de uitvoering van Louis Jordan. Eh, en dat is, eh, eens even kijken hoe dat... Choo Choo Bookie. Dat was een nummertje wat in iedere jukebox in Amerika zat. Als je die speciale eethuisje in Amerika had, had allemaal zo'n jukebox staan in de 50 jaar, 40 jaren. En daar zat zeker dit nummer in, Shoo Shoo Bookie. Eh, van toen de tijd van uh, Louis Jordan, maar hier van Big Bad Voodoo Daddy. station back motion in the back of a hack. I love to hear the rhythm of the clickety clack and hear the lonesome whistle, sweep sweet smoke from the stack, and pile around with Democratic fellas named Mac. So take me right back to the track, Jack. Choo choo, choo choo, chaboogie, woo woo, ooh ooh, chaboogie, choo choo, choo choo, chaboogie. Take me right back to the track, Jack. less than a lack. You need some compensation to get back in the black. You take a morning paper from the top of the stack and read the situation from the front to the back. The only job that's open needs a man with a knack. So put it right back in the rack. Jack, choo choo, choo choo, chaboogie, woo woo, ooh ooh, chaboogie, choo choo, choo choo, chaboogie. Take me right back to the track, Jack. Ja, lekker vrolijke muziek op de zondagochtend. Eh, Big Bad. Big Bad Voodoo Daddy. Eh, ja, tijd voor een 3 in eentje zou ik bijna zeggen. London by Night. En ik begin met de uitvoering van Sam Cooke. Sluit mooi aan bij het vorige nummer. London by night is a wonderful sight. There is magic abroad in the air. I'm often told that the streets turn to gold when the moon shines on circus and square. Deep in the dark that envelops the park, there's romance in each cigarette's glow. Down by the Thames, lights that sparkle like gems arms seem to wink at each girl and her bow. Up comes the moon when the city's asleep. He's not alone, for it seems somewhere up there stands an angel to keep her watch while each Londoner dreams. My love and I saw the sun leave the sky, then we kissed in the fast fading light. Ja, Londen by Night. Het geeft er een aparte sfeer aan. Ik doe ook nog een stukje van uh, Sally Night. London by Night, Sally Night. Van de CD London by Night. by Night is is a wonderful There sight. magic abroad in the air. told that the streets tend to go when the moon shines on circus and square. Deep in the dark that envelops the park, there's romance in each cigarette's glow. Down by the Thames, lights that sparkle like gems seem to wink at each girl and her beau. Up comes the moon when the city's asleep. He's not alone seems. Somewhere there stands an angel to keep a watch while each Londoner dreams. My love and I saw the sun leave the sky, then we kissed in the fast fading light. Most people say they love London by day, but lovers love London by night. broad in the air. I'm often told that the streets tend to go when the moon shines on circus and square. Deep in the dark that envelops the park, there's romance in each cigarette's glow. Down by the Thames, lights that sparkle like gems seem to wink at each girl and her beau. sun leave the sky. Then we kissed in the fast fading light. Most people say they love London by day, but love us, love London. Love us, love London by night. Ja, London by Night. En ik heb nog één uitvoering waar ik een stukje van draai. Nathan Davis de saxofoon, Dusko Gikovic op trompet, Kenny Drew piano, Jimmy Wood bas, Al Levitt op de drums, London by Night, Nathan Davis. Dat is de laatste van dit eh, drieluikje. Oh. Nathan Davis. Ja, dat was trouwens eh, de fluit, dacht ik. Uh, onlangs is er een, cd uitgebracht. Heeft zijn cd uitgebracht. Eh, nee, waar ik voor het laatst. Ik ga eerst nog een andere draaien. Wat ik gewoon mooi vind. En dat is een, een zangeres die heet Hindi Izara. En dat is, dacht ik, een Marokkaanse zangeres. En dit vind ik een aardig nummer. Beautiful Tango. Hindi Izara. Marokkaanse zangeres. Beautiful Tango van een cd'tje Handmade uit 2010. Ja, ik vind het gewoon mooi. En ook, wat ook een mooie zangeres is, de, is uh, Kovacs. Een Nederlandse zangeres. Heeft een, nu een nieuwe cd uitgebracht. Sweet Smell, dacht ik dat die heet. Ik, moet, ik weet het niet zeker. Ik moet even kijken. Of ik, dat, eh, ik zal het zo direct bekijken. En daar staan aardige nummers op van Kovacs. Onder andere Mama en Papa. Bye. will never come home. So I'll be running. Dat was uh, Kovacs van de uh, Sheep CD 2018. Mama en papa, mooi nummer. Je hebt geluisterd naar CFM Jazz. En vandaag samengesteld en gepresenteerd door Alco Beuving. We hebben weer van alles gedraaid. Mooie muziekjes, die, althans ik vond ze mooi. De pareltjes in de jazzmuziek zeg ik altijd maar. Van alles wat, voor iedereen zat er wat tussen. Wil je reageren op dit programma? Schrijf dan een mailtje naar o.beuving.zfmzandvoort.nl of heb je zin om een eh, verzoeknummer te horen... kan je naar hetzelfde e-mailadres schrijven. En misschien wil je later ook wel gaan presenteren. Want we hebben wat versterking nodig van ons Jess-team. Aarzel niet en eh, eh, pak die uitdaging op. Wat is er leuker dan presenteren op ZFM Zandvoort? Nou, ik zou het eigenlijk niet weten. Dat kan je zelf bedenken. Ik zou zeggen, maak er een hele mooie zondag van. Geniet van het zonnetje, want het schijnt hier. En ik zou zeggen, tot een volgende keer. En we gaan eruit met Pink Martini Smile. Tot de klok van uh, eh, 12 alweer. Goeie zondag gewenst. Tot ziens. Dag. Smile though your heart is aching.